Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oekraïense drones hebben zes Russische straaljagers vernietigd in de regio Rostov bij de Oekraïnse grens. Oekraïense bronnen melden dat aan Reuters. De vliegtuigen stonden op een Russische vliegbasis. Acht andere toestellen zouden bij de aanval zwaar beschadigd zijn. Volgens de bronnen werden de vliegtuigen gebruikt in de frontlinie. Niemand zou gewond zijn geraakt. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. In Oekraïne kwamen gisteren drie mensen om het leven bij een Russische aanval in de regio Zaporizhia. Dat gebeurde bij het werk van reddingswerkers na een andere Russische raketaanval. Op een drukke ringweg in de Mexicaanse stad Puebla is een auto gevonden met erin zeven verminkte lichamen. Vijf doden bleken te zijn onthoofd en één lijk was in stukken gezaagd. Volgens lokale autoriteiten waren op de lichamen briefjes gelegd met daarop de redenen voor de moorden. Mexico wordt al jarenlang geteisterd door zwaar bewapende machtige drugskartels... die zulke gruwelijke misdrijven plegen. Slachtoffers daarvan hebben bijvoorbeeld hun regels overtreden. Of de drugskartels achter de meest recente moorden zitten is niet duidelijk. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel kinderen de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft verwekt met zijn eigen zaad. Vijf jaar geleden was de schatting bijna 50 kinderen en nu staat de teller op zeker 150 kinderen. De stichting Donorkind heeft dat bevestigd aan Omroep Brabant. Karbaat doneerde zijn eigen zaad ook aan artsen in andere landen. FC Dordrecht blijft bovenin meedraaien in de keukenkampioen-divisie. De club versloeg in eigen huis de Graafschap met 2-1 en is daarmee nu al acht wedstrijden ongeslagen. FC Dordrecht staat vierde op de ranglijst. En ADO Den Haag pakte ook drie punten. Uit tegen FC Cambuur werd het 2-0 voor ADO. Dan het weer bewolkt met af en toe wat regen. Het is zacht met 10 tot 13 graden. Rond de ochtend in het zuiden opklaringen. In het noorden wolken. Daarna veel zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.